Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Japan zijn er twijfels over de veiligheid van de kerncentrale van Fukushima. Daar gebeurde in maart 2011 een kernramp als gevolg van een tsunami. De twijfels komen door nieuwe beelden uit een van de drie gesmolten reactoren. Te zien is dat een betonnen draagconstructie zwaar beschadigd is. De kerncentrale is sinds de ramp in 2011 gesloten, maar er moet nog steeds puin worden geruimd. Het onderzoek moet blijken of de centrale nog wel blijft staan in het geval van een nieuwe aardbeving... en wat er moet gebeuren om de veiligheid te vergroten. De Amerikaanse ex-president Trump heeft New York verlaten. Hij is opgestegen met zijn privévliegtuig en onderweg naar Florida, naar zijn buitenverblijf. In de rechtbank in New York werd hij de eerste oud-president die vervolgd wordt. Er worden hem 34 strafbare feiten ten laste gelegd. Trump heeft niet schuldig gepleit aan alle aanklachten. De aanklachten gaan over zwijgeld die hij onder meer aan een pornoactrice betaalde om een relatie geheim te houden. De politie onderzoekt de dood van 23 katten. Ze werden in een paar maanden tijd uit een kanaal in Lelystad gehaald. Afgelopen zaterdag werd het laatste dode dier gevonden. Verontruste buurtbewoners hadden zelf al een onderzoek ingesteld. Ze schakelden een veterinair forensisch team uit Purmerend in. De bevindingen worden meegenomen in het onderzoek van de politie. En excuses van topman Lehman van de Zwitserse bank Credit Suisse... tegenover boze aandeelhouders op de laatste aandeelhoudersvergadering. De bank werd onlangs overgenomen door concurrent UBS... op gezag van de Zwitserse Centrale Bank. De aandeelhouders werden niet betrokken bij de overname. De verwijten waren dan ook niet mild. Jarenlang wanbeheer, schandalen en vertroebeling. De aandeelhouders zijn hun geld kwijt. Het weer. Vannacht gaat het een paar graden vriezen. Morgen volop zon en maximaal 12 graden. Richting het paasweekend schijnt nog regelmatig de zon, maar trekt er ook af en toe een bui over.